Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste kijft tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Een meerderheid zal tegen het aangepaste wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren stemmen. De meeste senatoren zien meer in het akkoord dat staatssecretaris Bleker vorige week sloot met religieuze organisaties. Daarin staat dat onverdoofd slachten onder strikte voorwaarden is toegestaan. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg een jaar geleden nog een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Mede dankzij de VVD en de PvdA. Maar de Eerste Kamerfracties van die partijen blijven tegen, ondanks enkele aanpassingen in het wetsvoorstel. Bij een trambotsing in het Duitse Essen zijn zeker 28 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een tram met volle vaart inreed op twee trams die stilstonden bij een halte. Waardoor dat gebeurde is onduidelijk. Van de 28 gewonden in Essen zijn er drie zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. De Tunesische regering heeft in acht steden een avondklok ingesteld om nieuwe rellen te voorkomen. Gisteravond braken op verschillende plaatsen gevechten tussen orthodoxe moslims en de oproerpolitie. Aanleiding is een kunstexpositie waar werken te zien zijn die de islam zouden beledigen. Op een daarvan wordt het woord Allah uitgebeeld met mieren. Bij de rellen van gisteravond ging onder meer een politiepost in vlammen op. Het waren de ergste ongeregeldheden sinds de opstand tegen president Ben Ali. Om herhaling te voorkomen moeten Tunesiërs in acht steden van 9 uur s avonds tot 5 uur s ochtends binnenblijven. Op het EK voetbal hebben de Tsjechen met 2-1 gewonnen van Griekenland. Op dit moment spelen in dezelfde groep Polen en Rusland tegen elkaar. Voorafgaand aan die wedstrijd waren er rellen in Warschau. Er zouden ongeveer 10 mensen gewond zijn geraakt. Het weer, vanavond veel bewolking met in het zuidoosten wat buien. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. File in de Randstad op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Raasdorp 2 kilometer.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 Ik had het net al over het eerste uur, over het laatste nummer. Dat was uh, Lady Be Good van uh, eh, Gershwin met Jerry Mulligan en Lee Konitz en Chad Baker. Van die cd die ik gisteren weer eens even tegenkwam in mijn verzameling. Er staat ook een prachtig nummer op. ook natuurlijk van Gerswin. want het is allemaal van Gerswin. En met in de hoofdrollen op tenor, saxofoon en Herb Ellis op gitaar. En het nummer heet I Was Doing All Right. en uh, Herb Ellis, maar ook Oscar Peterson en Ray Brown. En van dezelfde CD eh, gaan we nu draaien Miles Davis trompet, Charlie Parker saxofoon, Duke Jordan piano, Tommy Porter bass, Max Roach drums. Embraceable You, oktober 1947, New York City. Ja, muziek van eh, George Gershwin. Eh, natuurlijk door iedereen in de wereld, uh, door alle jazzmuzikanten gespeeld. Maar ook door Nederlanders natuurlijk. En zijn broer, Ara, schreef meestal de teksten ervoor. En ik heb hier dus een, natuurlijk een cd'tje meegenomen waar op gezongen wordt. En dat is dan van de Nederlandse cd. En van niet minder dan van onze grote tenorsaxofonist Ruud Brink met Rob Agebeek. En Hardy Emery aan de bas en Jo Kraus aan de drums. En eh, Ruud eh, zingt en speelt saxofoon op eh, George Gershwin. They can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love.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 on the bumpy road to love. Still I'll always studio begeleid door Adam Spoor. Applaus Adam. Nou ja zeg, ja het geluid uh, moet even wennen. Ik hoop dat het goed is gegaan. Eh, Experiment. Voor de huiskamer. Experiment. We proberen het gewoon. Ja. En we horen het wel van de criticasters hier in het Ja, zeker weten. Of eh, de techniek het wel een beetje redelijk heeft gedaan. We gaan lekker door met Till Brunner, River Man. to say Los Angeles 1955 en natuurlijk eh, Billy Holiday met eh, Harry e-, e-, Edison trompet, Benny Carter altsax, Jimmy Rolls piano, Barney Kessel gitaar, John Siemens bass, Larry Bunker drums en natuurlijk Billy Holiday zingt voor u van George Gershwin en Ira Gershwin de tekst.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 Oscar Peterson, Clark Terry, Bobby Durham, Eddie John Davis, Dizzy Gillespie en Niels Peterson. Ja, en we gaan eh, weer even terug natuurlijk naar George Gershwin, composities van George Gershwin. En eh, met, een, eh, ja, met een stuk Amerikaans Dixieland muziek. En in een arrangement van Bobby Hackett en Jack T. Garden en Peanuts Huckle op clarinet En die spelen It's Wonderful. schitterend eh, nummer. En u hoorde Ray Kaart nog op trompet. dikke Kaart op trombone. Peter Schilper klarinet. Arie Lichthart gitaar. Koos Schrier op bas. Louis de saint Lusanet op drums. En een schitterende vertolking van Moonglow door de zangeres Rita Reis. Die nog steeds optreedt en volgens mij op het Noordzee Jazz Festival ook weer van de partij zal zijn. Yesterdays, dat is het nummer wat we nu gaan horen van Stan Getz. Mm-hmm. good I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frim fab sauce with the oz and fay, with shibaba on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish, case, and rye bread. You heard what I said. a please serve mine fried. I want the brim brim sauce with the Austin fade, with fire on the side.